Kees met het NOS-journaal. Tripoli vrijwel geheel in handen te hebben. Ze hebben het Groene Plein bereikt in het centrum van de stad en zijn daar verwelkomd door een uitbundige menigte. Op verschillende nieuwszenders zijn beelden te zien van feestvierende mensen die vlaggen van de oppositie dragen en posters van kolonel Gaddafi verscheuren. De opstandelingen hebben het commandocentrum van Gaddafi nog niet veroverd. Wel zijn er berichten dat ze bezit hebben genomen van het staatsradiostation. Zeker twee zonen van Gaddafi zijn gearresteerd. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de opstandelingen om de uitlevering van één van hen gevraagd. Tegen die zoon, Saif al-Islam, is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Veel westerse regeringsleiders roepen kolonel Gaddafi op om zich over te geven. Maar de Libische leider liet gisteravond weten dat niet van plan te zijn. Wel zou hij willen onderhandelen met de opstandelingen. De legereenheid die belast is met de veiligheid van de Libische leider zou de wapens hebben neergelegd en zich hebben overgegeven. De Noorse politie heeft bekendgemaakt dat het eiland Utea dinsdag om 1 uur s'nachts wordt vrijgegeven. De politie geeft het eiland terug aan de jongere organisatie van de Noorse Arbeiderspartij, die de eigenaar is. Het is dan ruim een maand geleden dat Anders Breivik op het eiland 69 mensen doodschoot. De bekendmaking van de politie kwam na de nationale herdenking waarmee de maand van rouw werd afgesloten. Meer dan 6000 mensen herdachten de slachtoffers in een stadion in Oslo. Daarbij waren ook de Zweedse en Deense troonopvolgers, de Finse president en de premiers van de Scandinavische landen. Er waren toespraken door onder andere de Noorse premier en de Noorse koning.